Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond een jongen van 17 aangehouden... wegens het lastigvallen van drie vrouwen in Deventer afgelopen zaterdag. Twee vrouwen werden lastiggevallen in een park. Een van hen moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Een derde vrouw werd hardhandig van haar fiets geduwd. De politie wil verder niets zeggen over de aanhouding. Rond het Utrechtse restaurant Waku Waku was het gisteravond erg onrustig. Tientallen mensen hadden zich verzameld om te voorkomen dat de politie het restaurant zou sluiten. Burgemeester Dijksma had eerder op de dag bepaald dat het restaurant gesloten moest worden... omdat gasten niet gecontroleerd werden op hun coronapas. Uiteindelijk heeft de politie niet ingegrepen. Rond 11 uur ging het restaurant alsnog dicht en vertrokken de betogers. De sluiting blijft van kracht zolang de eigenaren van het restaurant aangeven de coronapas niet te zullen controleren. Al dus de gemeente. Woensdag worden definitieve conclusies getrokken over de formatie. Dat zei informateur Remkes na afloop van het ruim 10 uur durend overleg... dat hij gisteren had met de onderhandelaars van VVD, D66 en CDA. Hij zei dat die gesprekken nog lang niet zijn afgerond... maar dat de varianten die onder informateur Hamer op tafel lagen... daar definitief vanaf zijn. Onder Hamer werd gekeken naar voortzetting van de huidige coalitie... naar een centrumlinkse coalitie van VVD, D66, CDA, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Beide varianten stranden toen door blokkades. D66-leider Kaag zei dat ze toch liever een meerderheidskabinet wil... en daarvoor wil praten met zes partijen. Ook de ChristenUnie, waar ze eerder bezwaar tegen had, mag daarbij aansluiten. In zeven grote academische ziekenhuizen worden vandaag zondagsdiensten gedraaid. De spoedeisende hulp gaat wel door. Volgens vakbond FNV is het de grootste staking ooit bij universitaire ziekenhuizen in Nederland. De stakende medewerkers willen meer salaris en minder werkdruk. Het weer. Vannacht staat er weinig wind. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag laat de zon zich goed zien met af en toe een bui in het noordwesten. Het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, in Zandvoort.